1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de Putse Bocht in Rotterdam-Zuid is een man doodgeschoten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Getuigen hebben volgens de politie een donker geklede man zien wegrennen. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van het incident... heeft de politie niets gemeld. Vals alarm heeft de afgelopen avond het vliegverkeer op Schiphol in de war gestuurd. Door een fout van een piloot van een vlucht van Air Europa naar Madrid... werden de veiligheidsprotocollen geactiveerd. Hulpdiensten rukten massaal uit en de D-pier werd tijdelijk afgesloten. Al snel bleek dat de piloot per ongeluk de alarmcode had verstuurd. Andere vluchten raakten vertraagd. Door het incident, het toestel van Air Europa is vlak voor 11 uur alsnog naar Madrid vertrokken. Bij bouwbedrijven zijn bijna 1350 projecten vertraagd... door de problemen rond stikstof en PFAS. Dat zegt branchevereniging Bouwend Nederland... die een enquête hield onder de leden. Al die projecten zijn goed voor bijna 50.000 banen. En als er niet snel een oplossing komt... dan leidt dat tot fors banenverlies, al dus Bouwend Nederland. Ook zou de bouw van meer dan 29.000 huizen vertraging oplopen. Regeringspartij VVD vindt het acceptabel dat Nederlandse IS-mannen en vrouwen in Irak de doodstraf krijgen als ze daar zouden worden berecht. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over jihadisten. De VVD zegt pragmatisch te willen zijn als Irak alleen wil meewerken aan een internationaal tribunaal voor buitenlandse IS-strijders als de doodstraf blijft bestaan. Regeringspartijen CDA en D66 zijn het daar niet mee eens. Drie clubs hebben zich vanavond geplaatst voor de achtste finales in de Champions League. In groep A versloeg Paris Saint-Germain Club Brugge met 1-0. Bayern München won in groep B ook zijn vierde duel. Thuis werd Olympiakos met 2-0 verslagen. En in groep D won Juventus eerder op de avond in Moskou met 2-1 van Lokomotief. Het weer. Vannacht neemt de bewolking verder toe en kan er een bui vallen. In het noordoosten is er kans op mist en temperaturen gaan dalen naar rond het vriespunt.